uur. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een fout in de softwarecode op een van de IT-netwerken van Defensie... heeft de grote storing van gisteren veroorzaakt. Minister Brekelmans zegt dat er geen aanwijzingen zijn... dat het om werk van kwaadwillenden ging. De storing zorgde voor grote problemen bij hulpdiensten, de kustwacht, de Koninklijke Marechaussee... gemeente, de GGD en ook DigiD werkte niet... Eindhoven Airport werd eveneens geraakt. Daar konden de hele dag geen vliegtuigen landen en vertrekken. Eind van gistermiddag waren de grootste problemen weer voorbij. Telegram-oprichter Pavel Durov wordt vervolgd in Frankrijk. Dat melden de Franse autoriteiten nadat hij vanmiddag voor de rechter moest verschijnen. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan het toestaan van criminele activiteiten... waaronder kindermisbruik en drugshandel. Telegram doet amper aan moderatie, waardoor criminelen vrij spel hebben. Durov mag het proces in vrijheid afwachten, maar mag Frankrijk niet uit. De van oorsprong Russische miljardair werd afgelopen zaterdag gearresteerd in Frankrijk. In het centrum van Helmond is een meisje van anderhalf zwaar gewond geraakt na een val uit een raam van de derde verdieping. Volgens de politie logeerde de dreumes bij haar oma omdat haar ouders in het buitenland zijn. Het gebeurde op de markt. Op dat moment zaten de terrassen rond de woning vol. Het kind is per ambulance naar een traumahelikopter gebracht. Het condoomgebruik onder 15-jarigen in Europa is flink gedaald, blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minder jongeren beschermen zich tijdens seks, waardoor ze meer risico lopen op SOA's en ongeplande zwangerschappen. Tussen 2014 en 2022 nam het condoomgebruik bij jongens met 9% af en bij meisjes met 6%.